Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Arnhem Centraal worden per direct extra handhavers ingezet. De gemeente wil hiermee overlast van jonge asielzoekers tegengaan. Ook komt er op het station een speciale post waar reizigers terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Vooral het geweld van jonge asielzoekers leidt volgens burgemeester Marcouch soms tot problemen. Het gaat dan om vecht- en steekpartijen. Het probleem speelt niet alleen in Arnhem. Meerdere burgemeesters riepen het kabinet al op om te helpen bij de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op vijf dorpen in het zuiden van Libanon. Daarbij zouden wapendepots van Hezbollah zijn geraakt. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op pogingen van Hezbollah... om zijn activiteiten in het gebied opnieuw op te bouwen. Libanese media melden dat de aanvallen materiële schade hebben veroorzaakt. Ook zou één persoon gewond zijn geraakt. Sinds november vorig jaar is er een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah... maar dat wordt regelmatig geschonden. Zo'n 400 treinreizigers zijn geëvacueerd na een brandmelding in een trein. Die was onderweg van Rotterdam naar Breda. Rond half zeven kreeg de brandweer een melding van rook in de trein... Na controle bleek er geen brand te zijn. Toch werden uit voorzorg alle passagiers geëvacueerd. Zij zijn met bussen naar Breda gebracht. De brandweer zoekt uit waar de rook vandaan kwam. In Frankrijk zijn vandaag ruim een half miljoen mensen de straat opgegaan tegen de geplande bezuinigingen. In hoofdstad Parijs ging het om ongeveer 55.000 mensen. In verschillende steden waren er confrontaties tussen demonstranten en de politie. Elf agenten raakten gewond en zeker 300 mensen werden opgepakt. Het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen is het zonnig bij 24 tot 28 graden. Zaterdag ook nog warm. Daarna licht wisselvallig en weer een stuk frisser.